11 uur. Mark Hocken met het NOS Journaal. In Amsterdam is een van de hoofdverdachten opgepakt van de mislukte poging om een crimineel met een helikopter uit de gevangenis van Roermond te bevrijden. De verdachte werd vanochtend rond 5 uur van zijn bed gelicht, zegt de politie. Hij sliep in het huis van zijn broer. Volgens het parool is de verdachte Rachid L.M. Samen met een aantal anderen zou hij geprobeerd hebben om een van de hoofdrolspelers in de Amsterdamse Mokrooorlog te bevrijden. De familie van de gisteren begraven oud-premier Ruud Lubbers is dankbaar voor alle condolences en andere uitingen van medeleven. Zijn weduwe, Ria Lubbers, zegt dat de overweldigende belangstelling voor haar man haar familie een beetje heeft overvallen en heel erg goed heeft gedaan. Op het Nationaal Condoliansregister hebben inmiddels bijna 1800 mensen een boodschap achtergelaten voor de nabestaanden. De familie ziet dat als een erkenning voor wat Ruud Lubbers voor Nederland heeft betekend. Ruud Lubbers overleed vorige week woensdag op 78-jarige leeftijd. Bij een brand in een kippenschuur in Woudenberg zijn 30.000 kippen omgekomen. De brand brak rond 7 uur vanochtend uit en in de wijde omtrek zijn dikke rookwolken te zien. Vorig jaar juni was er bij dezelfde kippenboer in Woudenberg ook al brand en toen kwamen er bijna 80.000 kippen om. De politie heeft een man uit Den Bosch opgepakt die eerder deze maand in Rosmalen een jongetje van twee onderuit schopte. De peuter wilde met zijn moeder oversteken toen de dader voorbij fietste en hem uit het niets in de rug trapte. De peuter raakte licht gewond. De politie zegt dat de man van 30 deze maand ook een jongetje van 4 sloeg in een supermarkt. De gemeente Amsterdam vernoemt het stadionplein voor het Olympisch Stadion naar Johan Cruijff. De naamsverandering waarmee, waarmee gaat, in, gaat in als de nieuwe straatnaamborden zijn onthuld. Voor het stadionplein is gekozen omdat Ajax in de jaren 70 zijn internationale wedstrijden in het Olympisch Stadion speelde. Het weer, droog en flinke periode met zon. Het wordt 4 tot 6 graden. De komende dagen ook veel zon en elke dag iets kouder.